zo'n 300.000 leraren, verpleegsters, agenten en brandweerlieden voorkomen. 16 miljard dollar gaat naar Medicaid, een hulpverleningsprogramma dat medische zorg voor arme Amerikanen mogelijk maakt. Het weer bewolkt en plaatselijk een beetje regen. In het westen en noordwesten klaart het iets op en zijn er overdag zonnere perioden.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 De man had dinsdagnacht volgens buurtbewoners de brand veroorzaakt door de gaskraan open te draaien. De 49-jarige man is aangehouden op een camping in Drenthe. De politie kreeg gisteren een tip dat de man daar op zijn motor was aangekomen. ING heeft een sterk tweede kwartaal achter de rug. De bankverzekeraar boekte ruim 1,2 miljard netto winst. Dat is bijna een miljard meer dan dezelfde periode vorig jaar. Topman Homme van ING zegt dat de bank vooral baat heeft bij de lage rente. ING zegt bovendien dat de crisis weliswaar achter de rug is... maar benadrukt dat het economisch herstel nog niet echt doorzet. Vooral in Amerika valt dat tegen. De bank heeft het afgelopen kwartaal nog eens een half miljard euro... in de zogenoemde stroppenpot gestopt om tegenvallers op te vangen. De samenwerkende hulporganisaties stellen Giro 555 vooralsnog niet open om geld op te halen voor Pakistan. Volgens de SHO kost zo'n nationale inzamelingsactie nu meer dan het oplevert. In de zomer wordt volgens de SHO altijd minder opgehaald. En bovendien zou de ramp nog niet in volle omvang tot de Nederlanders zijn doorgedrongen. De Verenigde Naties zeggen dat de overstromingen in het land meer hebben verwoest dan de tsunami in Zuidoost-Azië in 2004. Brandweervrijwilligers krijgen steeds vaker met agressie en geweld te maken. Bijna 60% van de vrijwillige brandweerlieden is wel eens uitgescholden, bedreigd of mishandeld. 80% verwacht daar ook in de toekomst mee te maken te krijgen. Blijkt uit een peiling van de NOS en de vakvereniging Brandweervrijwilligers. De vereniging schrikt van de resultaten en wil snel overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken.